Er is onder meer tegen het hoofd geschopt van het slachtoffer toen hij al op de grond lag. Weliswaar hebben de jongens de afloop niet kunnen voorzien... maar de harde werkelijkheid is dat er iemand is overleden door hun geweld. Een paar jongens kregen een werkstraf. Twee zijn veroordeeld tot een half jaar cel. Bijna anderhalf miljoen mensen kunnen overmorgen een afspraak maken voor een coronaprik. Het gaat om mensen tussen de 18 en de 60 met een medische indicatie die met voorrang een prik krijgen, vertelt mijn collega Mitchell van der Klundert. Dit gaat over mensen met een medische indicatie die normaal ook de griepprik zouden krijgen. Dus dat gaat over mensen met longaandoeningen, diabetes, eh, valt er ook onder, nierproblemen. De huisarts die weet dat en die heeft daarom die, die aanmelding doorgegeven bij het RIVM. Tot nu toe dacht het RIVM dat het om 1 miljoen mensen zou gaan, maar het gaat om 1,4 miljoen. Die krijgen allemaal een prik met of het Pfizer of het Moderna vaccin. En in België kun je soms ook gevaccineerd worden als je eigenlijk nog niet aan de beurt bent dan moet je een beetje geluk hebben en in de rij gaan staan bij een prikplek, zag de VRT in Brussel. Dat er mogelijk restdosissen overblijven. Ik hoop dat ik haar een vaccin vandaag krijg. Het is eigenlijk niet de bedoeling, maar het is ook zonde om vaccins weg te moeten gooien, zeggen ze bij de vaccinatielocatie. Als we voor de mensen met een afspraak nog moeten een flacon open doen, dan moet dat binnen de zes uur opgebruikt worden. En dan kan het gebeuren dat er maximum vijf, zes dosissen over zijn. Die zijn dan wel voor de oudste wachtenden in de rij en op sommige dagen is er ook niks over. Het weer. Het is niet veel vandaag. Veel wind, buien en hooguit 9 tot 12 graden. Ook morgen regen met kans op hagel en onweer. En het blijft fris. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file tussen kroop het Kooimeer en Akersloot. De vertraging is ruim een half uur. Daar is een auto met aanhanger geschaard. Er zijn twee rijstroken dicht.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

The promise is forever. us. We ball. for my half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 You OG to you OD addicted. 温暖。 fantasize for one moment with you, girl. I want all the lovey-dovey sex. You ran out with the lovey-dovey sex. With you, I want it all. Girl, you are a winner Wanna take you around the globe from the summer to the winter. Wanna be around you, won't you give me a call? I wanna drive all night, wanna take you private jet to the sunny mountains, wanna make you smile with you Got it, got it all. Your body to your smile, want you to my own. And I just had to let you know. Call me.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 so many miles